Het verrijkt uranium zou gebruikt worden als brandstof voor de twee kerncentrales die het land bouwt. Maar volgens deskundigen is daar verrijkt uranium met een splijtbaar gehalte van maar 3% nodig. Het Westen is bang dat Iran in het geheim aan een kernwapen werkt. In het noorden van Afghanistan is een politiecommandant aangehouden... die lid zou zijn van een groep die bermbommen op de wegen plaatste. De man was volgens de ISAF betrokken bij de opslag, distributie en plaatsing van bermbommen. Van alle wapens die de opstandelingen in Afghanistan gebruiken... veroorzaken bermbommen de meeste doden. In Londen is de jazzsaxofonist en klarinetist Sir John Dankworth overleden. Dankworth werkte samen met grootheden als Oliver Giles, Nat King Cole, Charlie Parker en Oscar Peterson. In 1958 trouwde Dankworth met jazzzangeres Clio Lane. Het echtpaar richtte de concertzaal De Stables op. Die was gevestigd in de stallen bij hun huis. John Dankworth is 82 jaar geworden. De Italiaanse oudwielrenner en wielercoach Franco Ballerini is verongelukt. Hij kwam om het leven bij een ongeluk tijdens een autorally. Als wielrenner was Ballerini vooral succesvol in de klassiekers. Hij won Parijs-Roubaix in 1995 en in 1998 en Parijs-Brussel in 1990 en haalde verder in alle andere klassiekers talloze ereplaatsen. Als bondscoach van Italië was hij ook succesvol. Onder zijn leiding werden de Italianen Cipollini, Bettini en Ballan wereldkampioen. Bettini haalde onder Ballerini ook nog goud op de Olympische Spelen in Athene. Franco Ballerini was 45 jaar. Het weer, het is nevelig en op een enkele plaats valt wat lichte neerslag. Vooral in het noordoosten en oosten kan vanmiddag de zon doorbreken en daar wordt het droog.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 Ditmaal begonnen we dus met Joe Sample met het nummer Spellbound. Ja, wie nieuwsgierig is wie er allemaal eh, schuilgaan achter de stemmen die voortdurend eh, Ehm, tijdens het jazzprogramma Door het Eten Klinken... moet maar eventjes naar het uh, eh, Gashuisplein komen, naar de studio. Want voor het raam hangt een compilatie van de geschiedenis van CFM Jazz... het oudste programma van de jubilerende omroep... Het eh, prachtige schilderij is eh, samengesteld door chef jazz Fred Kroonsberg. En hij zit er nog steeds trots naar te kijken. Het hangt achter het raam, dus kom rustig even lezen wat er allemaal op staat. They say that falling in love is wonderful. Is een heel bekend musicalstuk, maar ook heel vaak te horen in de jazz. Het was aanvankelijk een love duet op Broadway, maar kwam dus, ja, zoals ik al zei, in de jazz terecht. En hier in CFM Jazz wordt het solo gezongen door de Amerikaanse jazzbariton Kurt Elling met een prachtige pianobegeleiding van Lawrence Hopgood. singing loud is wonderful. It's wonderful, so they say. The thing that's known as romance is wonderful. It's wonderful, so they tell me. I can't recall who said it. I know I never read it. I only know they tell me that love is grand. Yeah, yeah, yeah. If there's a moon up above, it's wonderful. Oh, dat was die heerlijke altsax van uh, eh, Ulbostik. Mooi schoor, met op de achtergrond de onvermijdelijke vibrafoon in het nummer When or When. Where or When, sorry. Dat was een Broadway-song van Richard Rogers en Lawrence Hart uit de musical Babes in Arms uit 1937. Evenals van andere bekende songs heb ik ook van, van Where or When een aantal uitvoeringen verzameld, die ik zo af en toe laat horen. En voor vandaag, na Earl Bostic, de krachtige stem van Etta James met opnieuw Where or When. It seems we stood and talked like this before We looked at each other in the same way then. But I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling, you were smiling then. But I can't remember some things that happen for the first time seem to be happening again. And so it seems that we have met before and laughed before and Dat was toch wel een zeer speciale uitvoering van de normaliter slow gespeelde song Somewhere Over the Rainbow. Dit was het orkest van de hoge noten spelende Canadese trompetist Maniard Ferguson, die een bereik had van vier octaven. In 1950 werd hij trompetist in de band van Stan Kenton, maar later formeerde hij zijn eigen ensembles. Aanvankelijk speelde hij pure swing, maar de laatste jaren namen zijn arrangementen trekjes over van Quincy Jones. Hetgeen onder andere resulteerde in dit wonderlijke arrangement van Over the Rainbow. Jazzorganist Jimmy Smith bespeelde zijn instrument vaak als een mitrailleur. Met een stortvloed aan akkoorden wist hij vele zalen op te zwepen. Met tal van andere grootheden heeft hij opnamen gemaakt, zo ook met de blueszanger en gitarist B.B. King. Luister naar hen in 3 o'clock in the morning. Clock. Dat was weer eens mijn lievelingsinstrument, de trombone. Ditmaal bespeeld door de hardbopper Bill Watrouse. Een ballad. I wish I didn't love you so. En het zal jullie niet verbazen dat ik straks naar de krocht ga om te luisteren naar die andere trombonist, Ilja Rijngoud. We gaan even de rust opzoeken van het Modern Jazz Quartet, waarvan inmiddels alle leden overleden zijn. Ik heb hier een nummer uit 1963 dat een beetje bij de tijd van het jaar hoort. Een wintersprookje. Wintertale met het Modern Jazz Quartet. this Ondanks haar kinderlijke stemmetje is zij al bijna 40, de Zweedse jazzzangeres Lisa Ekdaal. Ze zingt veel in haar moedertaal, maar voor de verkoop is Engels natuurlijk beter. Dus zijn veel van de opnamen ook in het Engels. Zoals het net gedraaide Stranger on Earth. Nog maar even een voka eh, vocaaltje met een steviger stemgeluid. Van de alweer bijna zeven jaar geleden overleden Nina Simone. Ik heb hier een mooi nummer met in haar pianospel Bagiaanse trekjes. Nina Simone met Love Me or Leave Me.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 Your love is my love, my love is your love. There's no love. Verstreken contrabas in een moderne setting. Dat moet wel Christian McBride zijn. Wiens voorouders zich ook met de bas bezig hielden. Soms speelt hij met een big band, dan weer met een kleine bezetting. Maar het is altijd bijzonder. Hier was hij te horen in I'll Write a Song for You. Ook het derde uur van deze speciale CFM Jazz zit er bijna op. We gaan naar het nieuws met de mooie tenorblazer Sonny Lawrence in You Do Something To Me. Tot zo voor nog een uur 7